dat het te gevaarlijk is om te doen. Volgens de bergers is het schip een groot onveilig autokerkhof. Ook zouden de kranen die nodig zijn voor het ruimen van al die wrakken... niet op tijd naar de Eemshaven in Groningen kunnen worden gebracht. Er is namelijk een deadline. Het uitgebrande schip moet in oktober uit de haven zijn. Op een vakantiepark in Hinderloop in Friesland is een chalet ontploft. Het gaat waarschijnlijk om een gasexplosie. Er was niemand binnen, wel raakte een buurvrouw gewond. Het huisje is volledig verwoest, vertelt een vakantieganger. Het is echt een gigantische ravage hier. Het lijkt wel oorlogsgebied. En ook onze, ons chalet waar wij zitten, die, eh, ja, de deur was ontwricht. Eh, het is echt eh, gigantisch. Het moet een enorme explosie geweest zijn. Het vakantiepark ging na de explosie direct dicht. Er komen tot nu toe weinig aanmeldingen binnen van mbo'ers voor de introductieweken. Dat heeft de krant Trouw uitgezocht. Door het hele land hebben zo'n 200 mbo'ers zich aangemeld. Gemiddeld dus zo'n 40 per studentenstad. Eerst mochten alleen studenten van de Unie en de hogeschool meedoen aan de intro. Maar in Utrecht, Groningen, Maastricht en Leiden zijn mbo'ers dit jaar ook welkom. En vandaag start het WK Stratego in Amsterdam. De allerbeste spelers komen samen en deze keer kunnen ze het ook opnemen tegen kunstmatige intelligentie. En dat is interessant, want AI is niet zo goed in Stratego, zegt Dennis Baas, wereldkampioen snel Stratego. Dat vindt de computer absoluut lastig. De computer is beter in het rekenen met open problemen, zoals schaken, waar hij precies kan zien, dit is wat er staat en dit is wat ik kan doen. En die kan met heel veel rekenkracht kan hij heel snel uitrekenen wat hij moet doen. En bij Stratego weet hij niet wat ik aan het doen ben. Volgens hem is het daarom zeker mogelijk om van AI te winnen. Spelers uit onder meer Nederland, Griekenland, Zwitserland en Australië doen mee aan het WK Stratego. Krijg je nog het weer? Het is een frisse ochtend met op sommige plekken wat mist. Verder is het in het noorden eerst nog bewolkt. Later breekt overal de zon door. Door 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file gemeld in Noord-Holland en die staat op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de A10 Zuid.